Bovendien willen de formerende partijen het belastingtarief koppelen aan de actuele rentestand. Nu geldt nog een vast tarief van 1,2 procent. Gemeenten krijgen hulp bij het inventariseren van mogelijk onveilige betonnen vloeren in gebouwen. Vorige week verscheen het rapport over het instorten van een parkeergarage in aanbouw bij Eindhoven Airport in mei van dit jaar. Minister Plasterk besloot vervolgens tot een inventarisatie. Om de gemeenten daarbij te helpen heeft Plasterk nu een uitgebreid document laten maken over de gevaren van bepaalde bouwconstructies. Volgens de militaire vakbond AFNP moet nog eens worden bekeken of de missie in Mali wel moet worden verlengd. Als de veiligheid de wensen overlaat, moet het besluit misschien worden teruggedraaid, zei AFNP-voorzitter Snels op tv bij Pauw, naar aanleiding van het aftreden van minister Hennis gisteravond. Premier Rutte prees Hennis om haar inzet voor de krijgsmacht. Hij wilde niets zeggen over haar kans op een nieuw ministerschap. De man die in Las Vegas 58 mensen doodschoot... had in totaal 47 vuurwapens. Dat heeft de Amerikaanse politie bekendgemaakt. Een aantal daarvan had hij voorzien van een opzetstuk... waardoor hij er net zo snel mee kon schieten als met een mitrailleur. In het hotel waar hij zich had verschanst... had hij verschillende camera's opgehangen. Daarmee kon hij zien of de politie al in aantocht was. Van de nieuwe aspirantagenten bij de politieacademie... heeft dit jaar een kwart een migratieachtergrond, schrijft de Volkskrant. Vergeleken met 2015 is dat een verdubbeling. De politie wil graag diverser worden, want nu heeft maar 7% van de agenten een migratieachtergrond. Het weer, er is vandaag veel bewolking, maar vooral in het zuiden ook wat zon. In het noorden kan later op de dag wat regen vallen. Er staat een stevige wind en het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad is het momenteel langzaam rijden op de A4 Den Haag richting Amsterdam... tussen Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk met een half uur vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag na een ongeluk tussen Rudolf Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk. Bijna drie kwartier vertraging. Eh, na een ongeluk is daar de linker dicht. Op de A6 Lelystad richting Muiden was de hoofdrijbaan dicht. Tussen knopen de Almere en de Hollandse brug nu 11 kilometer met 50 minuten vertraging. Verkeer kan het beter omrijden via de A27. Op de A27 van Breda naar Utrecht is het langzaam rijden tussen knopend Hooipolder en de brug Gorkum over 13 kilometer.